met mijn gedachten. Eenzaam en zo alleen. Ik ben van slag de hele dag. Waar ben je, zeg waar ging je heen? Even, het was maar even. Het gaf me zo'n raar gevoel. Nu heb ik spijt, ik ben je kwijt. Ik zal wachten, want ik heb had ik maar nooit naar jou gekeken, dan was ik niet voor jou bezweken. Dan had ik s'nachts niet liggen dromen en had mijn hart geen pijn gedaan. Had ik maar nooit naar jou gekeken, dan had ik niet van jou geweten. Nu wacht ik hier tot jij zult komen